Extended Mix. En ja, hij is er helemaal klaar voor. Onze enige echte Dion Sydney. Het komende uur. Speciaal voor jou, non-stop in de mix. Op Zandvoorts grote dansvloer. Dit is het ritme van See It. Dit is de one and only Dion Sydney. me. Jackson. Jackson. Yeah. got nothing to say, then you better walk away. Gotta try to keep my cool, but I might just break these rules. I'm a freaky kind of girl, hope you freaky, freaky too, Hey, leuk dat je nog steeds bent ingeschakeld op jouw CFM Zandvoort. See It is de naam. Dion Sydney is de faam. Zometeen. The one and only DJ JK. Een uur lang non-stop hier op jouw CFM Zandvoort. Hou hem hier op de 106.9, 104.5. Of natuurlijk via het World Wide Web. www.cfmzandvoort.nl En dan ga je even naar de link met de livestream. Heb je ons vorige week gemist? Niet getreurd. Ook wij zijn na te beluisteren. Ga naar dezelfde website en daar zit ook een optie terugluisteren. Zometeen DJJK. Dit is het ritme van CFM. Dit is See It.